uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk is het hoogste aantal coronabesmettingen op één dag vastgesteld sinds begin februari. Het waren er ruim 18.250. Er zijn vandaag 23 sterfgevallen gemeld. Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk neemt de laatste maand sterk door de opkomst van de Delta-variant. Het aantal dagelijkse sterfgevallen neemt niet opvallend toe. Dat is mogelijk het gevolg van het vaccinatieprogramma. Ruim 61% van de volwassen Britten is volledig gevaccineerd... en 84% heeft een eerste prik van twee gehad. Finse voetbalfans die in Rusland waren voor de EK-wedstrijden... hebben een piek in het aantal coronabesmettingen veroorzaakt. Alle fans die met de bus zijn teruggekomen worden opgeroepen om een test te doen. Er zijn tot nu toe meer dan 120 besmettingen ontdekt bij reizigers uit Sint-Petersburg. Een deel van de besmettingen zou zijn opgelopen in een Duits restaurant daar. In Sint-Petersburg zijn vorige week de coronamaatregelen aangescherpt. Onder meer is de euro gesloten. De Duitse politie heeft zogenoemde haatboodschappen gevonden... op de laatste verblijfplaats van de vermoedelijke aanslagpleger in Würzburg. Over het motief voor de aanslag is nog geen zekerheid. Gisteren stak de Somaliër van 24 op straat in het centrum drie mensen dood. Zeker vijf mensen raakten zwaar gewond. De doden en gewonden zijn op één na allemaal volwassen vrouwen. De Duitse politie kan nog niet zeggen of dat een keuze was van de dader. En de eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Fransman Julien Alaphilippe. Wilco Kelderman was de beste Nederlander, hij werd vijfde. Er waren twee grote valpartijen. Eén daarvan werd veroorzaakt door iemand in het publiek. Vanmorgen won Demi Vollering de achtste editie van La Course.